Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Europese leiders als Macron, Scholz, Tusk, Starmer en van der Leyen... reageren met afschuw op het Russische bombardement op Sumy in Oekraïne. Daar vielen vanochtend zeker 31 doden en tientallen gewonden. Premier Schoof zegt dat we de druk op Rusland moeten blijven verhogen... en Oekraïne blijven steunen. De Amerikaanse gezant voor Oekraïne zegt dat de aanval iedere grens van fatsoen overschrijdt. De Brabantse politie is op zoek naar een man en vijf jongens... die mogelijk meer weten over de brand in de Loonse en Drunense duinen. Ze waren gisteren in de buurt toen die uitbrak. En vanmiddag werd het zijn brandmeester gegeven... maar de kans bestaat dat het vuur weer oplaait, onder meer door de harde wind. Het Israëlische leger draagt bewoners van delen van Ghan Yunis op om per direct te vertrekken. Het leger zegt dat er een grote aanval op handen is op delen van de stad... van waaruit raketten worden afgevuurd. Eerder op de dag onderschepte de luchtmacht naar eigen zeggen een raket die vanuit Gaza was afgeschoten. Maar of die raket ook daadwerkelijk uit Gaan kwam, dat is niet bekend. Honderden mensen houden in Helmond een stille tocht voor de 14-jarige Nina. Bij de optocht worden veel witte ballonnen opgeblazen en hebben veel mensen bloemen bij zich. Het meisje werd gepest en stapte uit het leven. Voetbal in de eredivisie heeft Heracles thuis met 1-0 gewonnen van AZ. Het is al het zesde punt verlies op rij voor de ploeg uit Alkmaar... die volgende week de bekerfinale speelt. Pek Zwolle FC Twente werd 1-1 en eerder op de middag pakte FC Utrecht... drie belangrijke punten tegen FC Groningen. Door de 3-1 zegen houdt de domploeg zicht op de derde plaats waar Feyenoord nu staat. En de derde plek die geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Er is ook nog een enkele bui. 15 tot 18 graden is het. Morgen dan blijft het droog en wederom zonnig. Dan wordt het maximaal een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. better, but you didn't, and I but I didn't, and I can't go ourselves.